7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Deel van de raffinaderij is stilgelegd. Er is geen gevaar voor de omgeving. Volgens de Milieudienst Rijnmond was er gisteravond een explosie. duurde uren voordat de brandweer kon blussen... omdat eerst de spanning van het station moest worden gehaald. Niemand raakte gewond. Omdat er veel overtollige gassen moeten worden afgefakkeld... zijn er in de wijde omgeving vlammen en rook te zien. Het afvakkelen gaat nog de hele dag door. Shell heeft al excuses aangeboden voor de overlast. In Phoenix, in het zuiden van de VS, is voor de tweede keer in twee dagen een baby omgekomen in een snikhete auto. Het jongetje van één was achtergelaten op de parkeerplaats toen zijn ouders naar de kerk gingen. Volgens de brandweer was er geen opzet in het spel. Een dag eerder werd een baby van zeven maanden doodgevonden in een auto. Zijn ouders waren hem vergeten. In Phoenix is het al dagen zo'n 40 graden. De Australische politie heeft met de arrestatie van vier verdachten een aanslag op een vliegtuig voorkomen. Dat zegt premier Turnbull. Bij huiszoekingen in Sydney werden vier mannen opgepakt. Ze zouden op een vliegveld een zelfgemaakt explosief hebben willen gebruiken. Volgens de politie waren de vier geradicaliseerde moslims. Vanwege de arrestatie van de verdachten worden er de komende tijd extra veiligheidsmaatregelen genomen op alle Australische luchthavens. En de halve finale van de Oranje Vrouwen op het EK voetbal in eigen land is al uitverkocht. Er is geen kaartje meer te krijgen voor de wedstrijd komende donderdag in Enschede. Ook de finale, drie dagen later in dezelfde stad, is al uitverkocht. In het stadion van Twente passen 30.000 toeschouwers. Oranje plaatsen zich voor de halve finales door Zweden met 2-0 te verslaan.